12 uur. Peters met het NOS Journaal. ING heeft de afgelopen drie maanden 1,4 miljard euro winst gemaakt. Dat is ongeveer net zoveel als een jaar geleden. De bank kreeg er wereldwijd 300.000 klanten bij. Tegelijkertijd werd de winst gedrukt door lage rentes. In het eerste kwartaal van dit jaar lag de netto-winst nog 300 miljoen euro lager. Toen moest ING flink investeren in de aanpak van witwaspraktijken via de bank. Volgens topanhamers Hamers werken er nu zo'n 3000 medewerkers aan het controleren van klanten. De politie heeft een vermist kind alert uitgedaan voor een meisje van 12 uit Tilburg. Ze zei gisteravond dat ze met een vriendin had afgesproken en is daarna spoorloos verdwenen. Bij een vermist kind alert denkt de politie, in tegenstelling tot bij een Amber alert... niet dat het kind in levensgevaar is, maar zijn er wel grote zorgen. Bij een groot aantal GGD's kunnen homoseksuele mannen vandaag de HIV-preventiepil PrEP ophalen. Die is bedoeld voor mannen met een verhoogd risico op de ziekte. De GGD's krijgen subsidie om 6500 mensen de pil te geven. Maar volgens het RIVM is dat niet voldoende. Het Gezondheidsinstituut verwacht dat zeker 8500 homo's PrEP willen gaan gebruiken. Daarom gaan GGD's homo's selecteren die het meeste risico lopen. Zoals jonge mannen met veel wisselende seksuele contacten en asielzoekers. Ze moeten ook regelmatig een SOA-test doen. Er komt een 2 meter hoog hek bij de kliniek in Den Dolder... waar Michael P. werd behandeld, de moordenaar van Anne Faber. De gemeente Zeist plaatst het hek langs een looproute richting het treinstation van Den Dolder. Dat moet voorkomen dat patiënten door een nabijgelegen woonwijk naar het centrum of het station kunnen lopen. Over de V4 kliniek is veel te doen. Meerdere patiënten kwamen niet op tijd terug van verlof, wat omwonenden onrustig maakte. De kliniek moet nu dagelijks rapporteren aan minister Dekker. Het weer. Wat zon, maar ook buien. Alleen in Limburg blijft het grotendeels droog.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 guitar and strummed a couple chords and sang from the heart. Girl, you sure got the beat in my chest bumping. Hell, I can't get you out of my head. Ik blijf dit toch zo'n lekker nummer vinden. Florida Georgia Line met Cruise. Ze hebben onlangs een nieuw album uit. Dat heet Can't Say I Ain't Country. En ik ga je alvast vertellen dat dat volgende week het Spotlight album gaat worden. Dus als je suggesties hebt welke vier nummers je van dat album zou willen horen... stuur dan even een mailtje naar info.nashvilleradio.nl We gaan verder met Crystal Gale. En uh, leuke bijkomstigheid is natuurlijk dat zij het jongere zusje is van Retta Lynn. 1983 zette zij het volgende nummer op de plaat, The Sound of Goodbye. And we turn out the lights And we lay side by side in the dark And we're waiting for sleep or a spark But the night's on the love going down. Soms merk je dat eh, country-artiesten of bluegrass-artiesten het toch heel goed ook doen met hun kinderen. Dat wil zeggen de muzikale opvoeding. Want de volgende zangeres is niemand minder dan de dochter van Rhonda Vincent. Sally Berry heet ze en het is bluegrass van de bovenste plank. We missed you in church last Sunday. zijn aangekomen bij de Nashville Spiegelplaat. Het origineel kwam in 1998 uit. Toen werd het door Garth Brooks op de plaat gezet. En in 2001 werd er een album uitgebracht, American Duets. En dat album werd uitgebracht door Benny Nijman en Tony Willey. Dus je gaat nu twee keer luisteren naar Tupina Coladas. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I was feeling the blues. I was watching the news. When this fella came on TV. He said, I'm telling you. That science has proved. That heartaches are healed by the sea. That got me going without even So bring me set sail with Captain Morgan. Oh, and never leave dry land. Hey, troubles, I forgot em. I buried em in the sand. So bring me two pina coladas. She said goodbye to her good time and man. spiegelplaat. swear to my soul, tonight I'm gonna paint this down.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 little you on my mind Whoa En zo heet de single van The Young River, A Little You On My Mind. Het blijft een van mijn favoriete singles. Ze hebben er inmiddels al een flink aantal uitgebracht. Maar dit blijft mijn favoriet. 2018, dat was het jaar van Diane. En zij is een Latijns-Amerikaanse country-artieste... Die, de volgende, die het volgende nummer op de plaat heeft gezet. Andalé Yeehaw. and fiesta. Come with me, my treat, sipping my margaritas together. Your body heat next to me. Why won't he getting stronger? are listening to Nashville Country Radio. dat je opvoeding is geweest. Chris Young en Raised on Country Music. Hij won in 2006 het programma Nashville Star. En sinds die tijd is ook hij niet meer weg te denken uit de hedendaagse country muziek. We gaan verder met Blue Country. Here's That Summer Long. in some sleepy town. truck pulled up with the windows down. That song from the past was full 17 And my car became a time machine And all those years just disappeared Looks like I've got a tiger by the tail. where the bright lights thousand leaf in a gale, and it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. While I'm a losing weight and I'm turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. 1964 alweer. Buck Owens en I've Got a Tiger by the Tail. We gaan verder met een formatie die uit Alabama komt. Hun eh, stijl van muziek is een beetje Americana bluegrass, Canaan's Crossing en Closer Than a Brother. Whenever I am lost in the battle, the worst of me seems to show. The trials of peace brother Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Wrapped in the love of your golden heart Hold my hand and lead the way Wrapped in the love of your golden heart light and make it stay. Time will heal, that's what they say. But no one knows the pain I feel. Be my guide, my helping hand. Lead me out this sick land. what they say. But no one knows the pain I feel. Be my guide, my helping hand. Lead me out this homesick land. Lead me out this heartsick land. Lead me out this heartsick land. Huis België, Rosewood Tales en The Golden Heart. Het is weer tijd geworden voor het Spotlight album. Je gaat luisteren naar de twee laatste nummers van dat album. Het is trouwens een album die heel gevarieerd is. Er staan ook een hele hoop mooie ballads op. Maar ik heb toch gekozen voor de wat meer up-tempo nummers. Het album is Take This Ride van de zangeres Maartje uit Nederland. Je gaat achter elkaar luisteren naar Falling and Loving en daarna Remember the Rain. Dit is het Nashville Spotlight album. Unlock yourself. let time go by. You got lost in the blink of an eye. Questions rise, they rise and fall. that makes me laugh, makes me cry. Nashville Country Radio, your weekly dose of country. I woke up this morning with a buzz rolling round in my brain. I haven't been drinking, but it feels pretty good just the same. It must be contagious, it looks like it's going around. It's cool once you catch it, can't keep your feet on the ground. jaren 90 niet meer weg was te denken uit de Nederlandse hitlijsten en countrymuziek toen weer heel populair maakte. Shania Twain en Rock This Country. Country maken ze ook in Melbourne, Australia. Ik kan beter zeggen Bluegrass Americana Country. Het is een mengeling van deze stijlen, maar het is hele lekkere muziek. Mustard Courage en Fire in Her Fingers. She's got fire in her fingers, flames are gonna throw. Well, I'm too scared to hold her hand, or even get too close. We don't need no gasoline to fuel this fire, no. She's got fire in her fingers. nothing She's got fire fingers, flames are gonna throw. I'm just getting harder, and we get too close. het is alweer tijd geworden om de laatste vocalen aan je voor te gaan stellen. Nashville zit er weer op, maar niet getreurd. Volgende week zijn we natuurlijk weer bij je. En mocht je meer willen weten waar Nashville uitgezonden wordt... of hoe je een programma terug kunt luisteren... kijk dan even op www.nashvilleradio.nl. Zoals ik al zei, de laatste vocalen staat voor je klaar.